One dat er in een moskee in Cairo nog zeker 250 lichamen liggen. Op beelden zijn rijen lichamen te zien die in de moskee liggen. Volgens de Arabische nieuwszender zijn de lichamen niet meegeteld in het officiële dodental. Volgens de Egyptische interimregering zijn er officieel 525 doden gemeld door de gewelddadigheden van gisteren. De moslimbroederschap, de partij van de afgezette president Morsi, zegt nog altijd dat er zeker 2000 doden zijn. De moslimbroederschap heeft voor vanmiddag en morgen nieuwe betogingen aangekondigd. De broederschap herhaalde dat ze op een vreedzame manier verzet blijft bieden tegen de interimregering. Het aantal gevallen van mazelen in Nederland ligt nu boven de duizend. Afgelopen week zijn er 114 nieuwe gevallen van mazelen gemeld. Het totale aantal bekende besmettingsgevallen is nu 1035. Doordat de scholen in het zuiden deze week weer open zijn... neemt het aantal besmettingen vanaf nu mogelijk sterker toe. Woonwarenhuis IKEA waarschuwt voor een aantal kinderproducten. Volgens IKEA kunnen bij twee typen kinderbedjes een metalen staaf afbreken... waardoor er een scherpe rand aan de zijkant van het bed ontstaat. Die kan tot verwondingen leiden, schrijft IKEA in advertenties in verschillende kranten. IKEA deelt reparatiesetjes uit aan mensen die het bed in huis hebben. Het woonwarenhuis waarschuwt ook voor het snoer van enkele wandlampen. De waarschuwing volgt op een ongeluk in Schotland. Daar is een kindje door verstikking met het snoer om het leven gekomen. Bij Valtermond in Drenthe zijn in en rond een huis twee mensen opgepakt in verband met een gijzeling. Volgens de politie is de situatie in de woning nu onder controle. De politie kreeg vanochtend vanuit het huis een melding dat er mensen werden vastgehouden. Tien politieauto's gingen naar de woning, onder andere met een onderhandelaar. Het is nog niet bekend hoeveel mensen in gijzeling waren genomen. Dan nog het weer. In het noordwesten wat regen. Verder droog en vooral in het zuidoosten zon bij 20 tot 24 graden. Dit was het... Dit is Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En ook heeft de politie voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles zijn aangekondigd.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 Nou mensen, we gaan beginnen met de plaatopname. Hallo Bart. Bart, de band loopt. Nou, tot na toe kan het gewist worden. Nee, we gaan nou beginnen. Laat maar lopen. En dan tel ik af, hè. Oké, daar gaan we, jongens. Vijf, vier, drie, twee, één. Goedenavond, dames en heren. In een uitverkocht carré. Dit is uw actieleider en gastheer Henk den Drijver. En Henk, dat schrijf je met een A, Hank. En je zegt het met een E, Henk. Dus wil u vanavond mij bepaalde actie-ideetjes toespelen? Vraag even naar Henk. Wel mensen, we leven niet bepaald in een vrolijke wereld. Hè? En daarom heet deze actie ook de bevrijdende lach. Want hoe meer u lacht, hoe meer lachen er op de plaat komen, des te meer lachen kennen wij. Wacht, dit is een instinkertje van mij. Eh, laat de band maar lopen, ik neem een stukje wit en dan pak ik die zin terug. Laat maar lopen. Kijk. Hoe meer u lacht, hoe meer lachen er op de plaat komen... des te meer platen kennen wij verkopen... des te meer geld komt er in het laadje... En des te meer gevangenen zouden wij kennen bevrijden. Maar pin u mij daar niet op vast. Ik ben zelf geen iemand van ellende. Ik ben meer een jongen van een beetje stappen. Dus ik ben blij een centrale presentator te kennen hebben strikken... die van de ellende zijn brood heeft gemaakt. En dat is de hoofdredacteur van Vrij Nederland. Leuke naam in dat verband. En dat is de heer, dan moet ik even spieken. Ja, dat is de heer Ferdinand de C. Meneer de C, komt u hem op. En mensen, als er wat te lachen valt vanavond, lach ze. De C, en jou joh. Goedenavond, dames en heren. U heeft gehoord, of althans de opdracht gekregen, dat er gelachen moet worden. U moet dat de heer De Drijver niet te veel eh, kwalijk nemen. We hebben meer met hem aan de stok gehad, maar hij heeft ons voor vanavond beterschap beloofd. En hij heeft het bovendien ontzettend druk. Vorige week heeft hij nog de actie Ferry Hogendijk moet blijven geleid. Hij is tevens projectleider geworden van het pretpark Amelis Weert. want nu die weg er komt, moet je hem ook gebruiken. En hij leidt bovendien binnenkort de Maarten Lutherdag in de Grote Kerk te Naarden. Waar hij een singeltje maakt met de gesplitste Bachvereniging, ieder aan een kant. Maar toch vind ik buiten de heer de Drijver om, die nu toch even weg is, dat wij de avond waardig moeten beginnen. En ik heet u dan ook welkom uit naam van meer dan 200.000 politieke gevangenen Hoeveel het precies er zijn, weten wij niet... want sommige landen, als China en Zuid-Afrika... doen aan deze actie niet mee. Wij zijn er trots op dat u, zoals u hier vanavond zit... in deze zaal alleen, op deze avond alleen... 75.000 gulden bijdraagt aan Amnesty International. De kosten van Carré zijn er dan al af... want u weet dat ze hier sparen voor een opvolger van Guus Oster... en... Ehm, <clears throat> cutesy motherfucker. Give me your, give me your, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. nou ben ik, eh, oh ja, Bruno Mars was dat. Met eh, Treasure. Ja, eh, Treasure, schat en zo. Straks hebben we ook nog een receptje, dames en heren. Dat hebben we om half twee, zo dus over een minuutje of twaalf. Dan gaan we bellen en zo. En dan, dan hoort u dat. down de milk. out nieuwe single van uh, Agda en de Munnik. En uh, dat nummer dat heette Draaien.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 I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good, good, good vibrations. Close now. Softly smile, I know she must be kind. Ooh. she's by my ja, nummer dat eh, oorspronkelijk terecht had moeten komen op de, het album Smile. Een van de weinige overgebleven tracks van dat album. Eh, althans wat betreft de originele. Eh, later is het wel uitgekomen in, als een soort remake. Heeft Brian Wilson het zelf gedaan. Maar van de Beach Boys is het album helaas dus nooit verschenen. Die opnames zijn op een paar na verdwenen. <clears throat> Good Vibrations heette het uit 1967 als ik het goed herinner. down Groovy. Voor zover ik weet nog steeds eh, zijn meest recente single. Een aantal eh, maanden geleden alweer. altijd papier klaar, jongens. De kok van de week. Met een recept dat je thuis kunt maken. Met deze week... Ja, ik heb Angela aan de telefoon. Die is nog steeds thuis. Eh, even gezellig. Hard aan het werk natuurlijk. Ehm, thuis dan, hè. Eh, hoe is het? Goed hoor. Ja? Ja. ja. Eh, oké, nou, is mooi. blij dat het bij jou goed gaat. <laughs> maar vertel, wat heb, je, wat heb je voor ons deze week? Eh, ik heb deze week een eh, gerecht en dat komt uit mijn eigen uh, <clears throat> receptenarsenaal. En dat heet een smoky cottage. En dat is voor vier personen. En daarvoor heb je nodig vier grote meergranenbollen. 200 gram cottage cheese of gutekezen, zoals het ook wel genoemd wordt. ongeveer 100 gram flinterdun gesneden rauwe ham wat fijn geknipte bieslook, een halve theelepel mierikswortel, fijn gehakte peterselie en wat zout en peper. En dan bereikt u dat als volgt. Beleg de bollen met een rauwe ham en meng dan de cottage cheese met de bieslook, mierikswortel, peterselie en voeg naar smaak wat zout en peper toe. En verdeel dit over de bollen. Kleine tip hierbij, dit kaasmevel is ook heel erg lekker als dressing door een eigen gemaakte salade. Eet smakelijk. Zo. Nou, het water loopt... Uh, Het water loopt mijn mond in. Nou, dames en heren, mocht u het eh, niet allemaal zo snel hebben kunnen horen... wat ik me kan voorstellen natuurlijk... dan kunt u dat weer eh, terugvinden op onze Facebookpagina. www.facebook.com schuine streep... slash dus Zandvoort Luncht. En daar kunt u het op terugvinden. Nou, dankjewel maar weer dan, hè. Voor dit heerlijke recept. Ja, lekker, hè. Ja, lekker, hè. Nou, dan gaan wij weer muziek maken. Is goed. Hold me tonight. What happened to me? My head in the clouds. Fallen so deep. You came and saw. No shoes on my feet. cold and afraid. It feels like I could break. Water heet het nummer. En het is eh, van een meneer of een band of wat dan ook. Ah, daar heb je hem ook weer. Er gaat van alles fout, dames en heren. Ik weet niet waar het al ligt, maar er gaat echt van alles fout. Ik weet het allemaal niet meer. Ik word er zo wanhopig van. Maar goed, maakt niet uit. We blijven gewoon doorgaan. Toch? Dit is John Mayer. Zijn nieuwe eh, album komt er binnenkort aan. En dit is één track daarvan. Paper Doll. paper doll, come try it on. Step out of that black chiffon. Here's a dress of gold. Eh, of deze week of volgende week uitkomt, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval, eh, dat is wel eh, de bedoeling.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 En het nummer dat heet eh, Inhaler. Ja. Nou eh, nee. zo heet het helemaal niet. Zeg ik nou, Wave heet het. Ik zat iets te zoeken, maar kan ik niet vinden. Dus zo gauw, althans. Dus... Dan maar Paul. Ik had een verzoekje, maar kon het zo gauw niet vinden. <clears throat> Band on the Run, Paul McCartney, Wings. in de wind, stof in de wind. Nou, dat gaat wel een beetje weg hoor. Nu uh, het een beetje regent en zo, dan gaat het stof vanzelf even weg. Dus Kansas. Zaterdag, eh, dames en heren, dan treedt hij op op de Grote Markt in Haarlem. Ik denk dat ik even ga kijken met het, als ik het goed zag, het nieuw Amsterdam Orchestra. En eh, ik denk dat dat wel de moeite waard om daar eens even te gaan kijken op de Grote Markt.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 Die, eh, die begeleiden meer artiesten daar, dus dat wordt wel interessant denk ik. Dus ik ga daar even kijken. Dit zijn The Editors. Wordt wel zo'n beetje de laatste, denk ik. Tons of Love. I lit a match in Vienna tonight. It caused a fire in New York. Where is my self control? You gotta learn to be thankful for the things that you have. Now bathe my of Love. En dat, eh, dat was eh, van de band The Editors. Nog een klein stukje eh, Justin Timberlake en... Uh, gaan we er weer uit. Hoop ik dat het morgen wat gladder verloopt dan vandaag. Sorry voor alle foutjes zo, maar... Ah. Oké, nou ja, niet langer over zeuren. In ieder geval, morgen ben ik er weer vanaf 12 uur uh, ZFM luncht. Misschien hebben we dan nog wel een speciale gast. Je weet het maar nooit.